Eh, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat goed met jonge mensen op de woningmarkt. Het lukt mensen onder de 35 steeds vaker om een huis te kopen. En dat komt doordat veel sociale huurwoningen te koop komen... maar ook doordat ouders te hulp schieten met een zakzeentje. En daarnaast zijn er eh, eh, ook best wat ouders die bijvoorbeeld of nou ja, vermogen hebben... of bijvoorbeeld hun eigen hypotheek verhogen... om dat een soort van weer door lenen eh, slash schenken richting hun, eh, hun kinderen, zeg maar. Ja, dat zegt de hypotheker. Ze blijven wel benadrukken dat dit de woningnood niet echt oplost... en dat er vooral veel meer nieuwe woningen moeten worden gebouwd. Bij het pro-Palestijnse protest in Den Haag zijn gisteravond 205 mensen opgepakt. Ze voerden actie in het Centraal Station en sommigen gingen op het spoor staan en zitten. Daardoor lag het treinverkeer urenlang stil en sommige reizigers die hadden er wel begrip voor, maar sommigen ook niet. Ze hoeven niet zoveel overlast te bezorgen. Ze hadden het ook op het Malieveld kunnen doen. Het is leuk dat ze een punt willen maken, maar je belemmert ook zo de rest van, van het land ik vind het een heel goed doel. Eh, ik sta er helemaal achter. En eh, het, is, als ik dan denk aan de mensen in Gaza, denk ik, want wij lopen over te zeuren als wij hier lopen te voeten dat we de trein niet halen. Uiteindelijk ontruimde de politie het station. Eén agent raakte daarbij gewond. En slecht nieuws voor de liefhebbers van een broodje bal bij de pomp... is tegelijkertijd goed nieuws voor de planeet. Om klimaatverandering tegen te gaan zouden we maximaal één gehaktbal per week mogen eten... schrijft het AD vanmorgen. Internationale onderzoekers hebben een dieet voor een gezonde planeet ontwikkeld. Nou, schrijf maar even mee, want naast één gehaktbal... is er per week ruimte voor een stukje kip, een mootje vis, twee eitjes en tien glazen melk. Heb ik het weer nog voor je.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 Het gaat beter met jonge mensen op de woningmarkt. Het lukt mensen onder de 35 steeds vaker om een huis te kopen. Dat komt doordat veel sociale huurwoningen te koop komen... maar ook doordat ze financieel worden geholpen door hun familie. En in Groenlo opent vandaag een overdekt themapark over stripfiguren Olivier B. Bommel en Tom Poes. De oprichters hopen op 100.000 bezoekers in het eerste jaar. Ter vergelijking, de Efteling trekt gemiddeld 5,5 miljoen bezoekers per jaar. Het weer, een grijze dag met af en toe regen.